als grote delen van de overheid op slot gaan. Hij reageert daarmee op de dreigende shutdown. Die kan volgens Obama nog worden voorkomen. Als de Republikeinen en Democraten in het Huis van Afgevaardigden het voor zes uur vanochtend niet eens worden over de overheidsfinanciën, worden veel ambtenaren zonder salaris naar huis gestuurd en blijven overheidsgebouwen dicht. Bijna 4000 mensen hebben gereageerd op de oproep van minister Schippers... om mee te denken over welke behandelingen uit het zorgverzekeringspakket kunnen. De meeste suggesties gaan over zwangerschapszorg... waaraan veel mensen niet willen meebetalen. Kinderen krijgen is anders dan een ziekte een keuze en de kosten moeten dus voor eigen rekening komen, vinden ze. De VVD stoort zich aan de sportjes van de publieke omroep... waarin kritiek wordt geleverd op de bezuinigingen. Tweede Kamerlid Huizing liet weten over de kwestie vragen te zullen stellen... aan staatssecretaris Dekker van Mediazaken. De sportjes zijn volgens het VVD-Kamerlid de publieke omroep onwaardig. Bovendien zouden er feitelijke onjuistheden in worden verkondigd. Huizing wil dat Dekker de publieke omroep sommeert te stoppen met de spotjes. De televisieprogramma's Wie is de Mol, Flikken Maastricht en Divorce... zijn genomineerd voor de Gouden Televisiering. De nominaties werden afgelopen avond bekendgemaakt. Voor Wie is de Mol van de AVRO is het de zevende nominatie. De vorige zes keer ging de prijs aan het programma voorbij. Het weer, vannacht 3 tot 8 graden. Overdag zonnig en droog. Het wordt 14 tot 17 graden.